Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaat weer verder gepraat worden over een nieuw kabinet. Verkenner Wouter Koolmees gaat weer een nieuw rondje praten met politici... om te kijken wat er mogelijk is. Vandaag zit hij met CDA-leider Bontebal, VVD-leider Jesselgus... en D66-leider Jetten. Dat weet mijn collega Ewout Kiviet. Die drie, eh, dus eh, Jetten, Jesselgus en Bontebal... Ja, die zijn cruciaal voor het advies van eh, Koolmees welke kant het op moet. Dus daarom gaat hij nog een keer met die drie praten. En de Eerste Kamer Voorzitter Vos, ja, die is ook van belang... Eh, omdat zij kan adviseren over de rol van de Eerste Kamer... Eh, waar een meerderheid eh, ver weg is voor, voor, voor beide combinaties eigenlijk. Het gaat dan om een kabinet met GroenLinks, PvdA... maar dat ziet de VVD niet zitten. En de andere optie is met Ja 21. Dat valt dan weer lastig bij D66. In België zijn gisteravond opnieuw drones gezien. Dit keer vlogen ze bij een kerncentrale vlakbij Nederland. Daar zeggen ze dat er geen gevaar was. Eerder op de avond waren er bij de luchthaven van Luik ook al meldingen van drones. Nederlandse bedrijven doen te weinig om cyberaanvallen, buitenlandse overnames of spionage te voorkomen. Dat is gevaarlijk, zegt een bureau dat er onderzoek naar deed. Want de dreiging van landen als Rusland neemt alleen maar toe. En niet alleen door drones, zeggen ze. Weerbaarheid dus van de toeleverketens. Dat we de dus spulletjes op tijd krijgen en stabiel blijven krijgen. Nou, daar heeft Nexperia kwestie afgelopen weken wel laten zien dat er inderdaad risico's zijn. De vraag is, zijn bedrijven daar weerbaar voor? Hebben ze zich daarop voorbereid. En dat valt dus eigenlijk nog best wel tegen. Waarom weten ze niet? Daar gaan ze nu verder onderzoek naar doen. Kinderen met een beperking kunnen nog te weinig met andere kinderen spelen. Speeltuinen moeten daarvoor aangepast worden. Zo hebben die fel gekleurde tegels op de grond. Dat is makkelijker, want de grond is grijs. En dan is het contrast beter. Dat zegt bijvoorbeeld Christy van 13... die vanaf haar geboorte nauwelijks wat kan zien. De stichting Het Gehandicapte Kind wil daarom dat er meer van dit soort beter aangepaste speeltuinen bijkomen. Ja, want kinderen met een beperking moeten ook samen kunnen spelen. Omdat mensen met een beperking niet anders zijn eigenlijk dan zonder krijg je het weer nog. Op sommige plekken vanochtend nevel of mist. Overdag zijn er wat wolken, maar vooral in het oosten ook flink wat zon. Later vanuit het zuidwesten wel wat buien bij max 11 of 12 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erme de Hart van de ANWB. staat een file op de A8 Zaanstad richting Amsterdam... tussen Zaanstad Assen-Delft en Zaanstad Zuid 8 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier. Kwartier vertraging op de N207 Alfa aan de Rijn Hillegom... tussen Alfa aan de Rijn en Leimuiden. 7 kilometer file. Op de N247 Hoorn richting Amsterdam. 7 kilometer file tussen Volendam en Broek in Waterland Noord. De vertraging is zo'n 20 minuten. En 20 minuten vertraging op de N249 Annapolona richting Schagen... tussen het Zand en de N248.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 Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. But gonna wake up and start asking Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. Ain't nothing gonna change. No, no. ain't shit changing, but diapers on baby background singer singing. you the things that I do know.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 Hij spreekt met de fractievoorzitters van D66, VVD en CDA... en vanmiddag met Eerste Kamervoorzitter Meili Vos... In de VS lijkt een eind te komen aan de wekenlange shutdown. Doordat een groep democratische senatoren instemt met een voorstel van de Republikeinen... komt er weer geld beschikbaar voor overheidsdiensten. Bij een treinbotsing in Slowakije zijn 30 mensen gewond geraakt, vijf van hen ernstig. Twee treinen reden in de buurt van Bratislava op elkaar. Het is het tweede treinongeluk in een maand tijd in het land.